Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de zware overstromingen in Texas van afgelopen vrijdag... zijn inmiddels 82 doden geteld. Ook worden er nog tientallen mensen vermist. Onder de doden zijn zeker 28 kinderen. Deze man werd ook compleet overvallen door het water. We literally jumped in the water and it swept us down to about 200 feet down that way. And there is a crepe myrtle tree that we grabbed hold of and we waited for rescue. We are like in extremis. We are in bad shape. Er wordt nog meer regen, regen verwacht in Texas en dus kunnen er nieuwe overstromingen ontstaan. Israël heeft verschillende plekken in Jemen aangevallen. Volgens het leger waren de bombardementen gericht op doelen van Houthi-rebellen. Ook is een energiecentrale bestookt. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en hoe groot de schade is. De Houthis vallen geregeld Israël en internationale schepen aan. Een grote brand in een viswinkel in Amsterdam vannacht. Vanwege de rook moesten bewoners van 12 appartementen hun huis uit. Niemand raakte gewond. Het vuur is geblust. De Amsterdamse viswinkel heeft behoorlijk veel schade een Australische vrouw die dodelijke paddenstoelen serveerde aan familieleden van haar ex... is volgens een jury schuldig aan drie keer moord. Ze nodigde twee jaar geleden haar voormalige schoonouders en twee andere familieleden uit voor een etentje. Ze maakte beef Wellington en stopte daar extreem giftige paddenstoelen in. Deze expert kent ze. Hij wordt ook wel eens angel of death genoemd of de... De Kingskiller heeft verschillende namen. Dus er zijn al wat eh, mensen mee omgelegd. Hij is heel giftig. Drie van de vier gasten van het etentje overleden. De vrouw at zelf niet mee. Ze heeft altijd volgehouden dat ze niet wist dat de paddenstoelen gevaarlijk waren. Maar dat gelooft de jury dus niet. Een Australische rechter bepaalt later welke straf de vrouw krijgt. Het weer nog, een wisselend dagje met vanochtend van tijd tot tijd buien... met, pittig, met kans op onweer. Vanmiddag is het vaker droog en zijn er opklaringen met zon. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie.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 De bestuurder is na het ongeval doorgereden. De politie is naar de bestuurder op zoek. In Australië is een vrouw schuldig bevonden in de zogenoemde paddenstoelenmoord. Erin Patterson liet vier leden van haar schoonfamilie giftige paddenstoelen eten. Drie van hen overleden als gevolg daarvan.